Dat zegt het Openbaar Ministerie na medische test bij Robert M. die ervan wordt verdacht dat hij tientallen kinderen op kinderdagverblijf in Amsterdam heeft misbruikt. Verder is bekend geworden dat M en zijn echtgenoot hebben geprobeerd een kind te adopteren... maar geen toestemming kregen van de Raad voor de Kinderbescherming. Bij de nieuwe nationale politie komt één korpsbeheerder, de minister van Veiligheid en Justitie. Dat zei minister Opstelt bij de presentatie van zijn plannen voor de opzet van de politie. Er komt ook één nationale korpschef die het gezicht wordt van de politie. Zoals in het regeerakkoord staat komen er tien politieregio's. Verder worden er één of meer belangrijke eenheden gevormd, zoals bijvoorbeeld de recherche. De Italiaanse premier Berlusconi heeft de steun gekregen van de Senaat, zoals verwacht. Een motie van vertrouwen werd hier aangenomen. Later vandaag wordt er in de Kamer van Afgevaardigden gestemd over een motie van wantrouwen. En de uitslag daarvan is veel minder zeker. Berlusconi ligt onder vuur na een reeks schandalen en beschuldigingen van corruptie. De dierenbescherming wil dat er strengere eisen worden gesteld aan het houden van paarden die in een wet moeten worden vastgelegd. Nu is het te gemakkelijk om een paard te kopen. Veel paarden zouden lijden onder het gebrek aan kennis van de eigenaren. De dierenbescherming vindt dat mensen een diploma moeten halen voor ze een paard mogen houden. Bij een grote brand in Tilburg is asbest vrijgekomen. De brand ontstond aan het begin van de nacht in een houthandel en sloeg over naar een bedrijventerrein. Verschijnende loodsen vatten daar vlam. De brand is onder controle nu, maar de brandweer is de komende uren nog bezig met nablussen. Tientallen omwonenden zijn geëvacueerd. Het weer nog. In het oosten blijft het hooguit min 2 graden. In het westen iets boven nul. En af en toe is de zon te zien. Vannacht in het westen kans op een enkele winterse bui. Het wordt dan min 5 graden. Morgen loopt de temperatuur weer op naar 0 tot plus 5 graden. Donderdag valt er regen, overgaand in sneeuw. Daarna wordt het weer koud.